Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Russische militairen hebben Oekraïense kinderen verkracht, zegt de Oekraïense ombudsvrouw. In een bericht op sociale media noemt Ludmila Denisova twee voorbeelden uit Butsja. Een meisje van 14 zou door vijf bezetters verkracht zijn en is nu zwanger. Een jongen van 11 werd volgens Denisova verkracht... terwijl zijn moeder aan een stoel was vastgebonden en toe moest kijken. Denisova wil dat de Mensenrechtencommissie van de VN de oorlogsmisdaden onderzoekt. Een jacht dat de Russische oligarch Roman Abramovic op de dag van de invasie in Oekraïne verkocht... is voor onderhoud in Vlissingen, meldt de Britse krant The Guardian. Abramovic verkocht de 50 meter lange Aquamarine op 24 februari aan zijn goede vriend en medemiljardair David Davidovic. Mogelijk wilde Abramovich met de stap sancties tegen hem omzeilen. Een lid van de Amerikaanse rechtsextremistische groep de Proud Boys... heeft een bekentenis afgelegd over zijn rol bij de bestorming van het Capitool vorig jaar januari. Trump-aanhangers wilden met de bezetting voorkomen dat Joe Bidens verkiezingsoverwinning officieel zou worden. De 34-jarige Charles Donahoe, leider van het Proud Boys chapter uit North Carolina... bekende in de rechtbank dat hij mede het plan had bedacht van de bestorming. Er worden ongeveer 700 mensen vervolgd voor hun rol destijds. Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus ruim gewonnen. Het werd in Groningen 12-0 voor Nederland. Zes doelpunten kwamen op naam van spits Vivianne Miedema. En in de eredivisie heeft Coa Eagles thuis gisteravond een ruime overwinning geboekt op Willem II. In de Adelaarshorst werd het 4-0 voor de club uit Deventer. Go Ahead houdt daarmee hoop op een plekje dat recht geeft op Europees voetbal.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 Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar het toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en uit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Alle sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de pof, Van met alle respect. Dik altijd niemand, en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Oh, Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op de afgeknapt ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type.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 Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down.